Verokkeloen met het NOS Journaal. In het vliegtuig dat vorige maand neerstortte in India... werden vlak na vertrek de brandstofschakelaars voor de motoren uitgezet. Daardoor kregen de motoren geen brandstof meer... en begon de Boeing van Air India stuwkracht en hoogte te verliezen. Dat blijkt uit een voorlopig onderzoek. Hoe de schakelaars werden uitgezet wordt niet vermeld. Wel stellen de onderzoekers dat er geen reden is om meer onderzoek te doen naar de motoren... Bij de vliegtuigcrash op 12 juni kwamen 241 inzittenden om het leven. Ook kwamen op de grond 19 mensen om. Het plan om een maximumsnelheid in te voeren op fietspaden leidt tot wisselende reacties. Gemeenten mogen daar vanaf volgend jaar mee experimenteren. Het idee is om zo te zorgen voor minder ongelukken. Maar volgens Veilig Verkeer Nederland is dat niet genoeg. Fietspaden zouden ook breder moeten worden gemaakt... omdat ze niet berekend zijn op alle verschillende voertuigen. De Fietsersbond stelt dat het aanpakken van opgevoerde e-bikes voorrang zou moeten krijgen... En ook vindt de organisatie een apart fietspad voor snelle fietsers een betere oplossing. Een week na de comeback van Oasis domineert de rockband de Britse albumlijst. Het verzamelalbum met de grootste hits van de broers Liam en Noah Gallagher... staat na 15 jaar verschijning op nummer 1. Hun debuutalbum uit 1994 staat op plek 2... en de plaat die een jaar later uitkwam staat op plek 4... Liam en Noah Gallagher hadden jarenlang ruzie... maar stonden vorige week voor het eerst in 16 jaar weer samen op het podium. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 15.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 We. ZFM. my doctor. Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can, I can make you give it up, give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shut down the game, be my head coach, so you can, you can.